Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een brand in een huis in Strijbeek in Brabant zijn twee kinderen om het leven gekomen. De bewoonster en een derde kind konden het huis op tijd verlaten. Volgens de politie gaat het om kinderen van nog geen tien jaar oud. Ze logeerden bij de vrouw. De brand woedde in een houten huis dat volledig is afgebrand. De berging gaat lastig omdat de woning niet meer stabiel is. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er wordt vannacht technisch onderzoek gedaan. De VS zegt dat Iran achter de droneaanval zit... op een grote raffinaderij en een olieveld in Saoedi-Arabië. De verantwoordelijkheid van die aanvallen werd al snel opgeëist... door de Houthi-rebellen in Jemen... maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo... zegt dat daar geen bewijs voor is... en hij geeft Iran dus de schuld van de aanval. Hij ligt niet toe waarop hij dat baseert. Door de aanval heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco... zijn olieproductie bijna gehalveerd... met ongeveer 5 miljoen vaten per dag. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties... heeft vanuit de Nederlandse helikopter de orkaanschade... op het Bahama-eiland Abaco bekeken. Met een helikopter van de Koninklijke Luchtmacht... vloog hij over het zwaar getroffen eiland. Sinds woensdag leveren 550 Nederlandse militairen noodhulp op de Bahama's. In totaal kwamen op de eilandengroep 50 mensen om door de orkaan. Bij een achtervolging gisternacht is een automobilist ingereden op twee politieauto's in een poging te ontkomen. Agenten wilden de bestuurder controleren op de A1, maar hij sloeg op de vlucht. Daarbij ramde hij ook twee andere weggebruikers. De politie wist de man uiteindelijk in de Zeeburgtunnel in Amsterdam aan te houden... door hem van de weg te duwen. Vier agenten hebben aangifte van poging tot doodslag tegen de automobilist gedaan. Het weer, het is helder, maar op de enkele plaatsen is er kans op mist. Het is een graad of 8. Overdag is het eerst zonnig, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het noorden toe. Het wordt 20 tot 25 graden.